Michel Koenen met het NOS-journaal. Tata in IJmuiden neemt maatregelen om de overlast voor mensen in de omgeving fors terug te dringen. De laatste tijd zijn er veel klachten over stof, geluid, stank en licht. Deze week meldde het RIVM dat zogeheten grafietregens ongewenst hoge hoeveelheden zware metalen bevatten. Het gaat onder meer om lood. En vooral kleine kinderen die buiten spelen kunnen daaraan worden blootgesteld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zet medewerkers ertoe aan... om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken. Dat meldt NRC op basis van interne stukken. En zulke procedures kosten veel tijd en zijn duur. En als gevolg hiervan worden vreemdelingen die een ernstig misdrijf hebben begaan... vrijwel nooit uitgezet. Een commissie die een opdracht van staatssecretaris Harbers onderzoek deed... stelde vorige maand dat er geen sprake was van druk van bovenaf... om criminele asielzoekers niet uit te zetten. In Purmerend zijn vanochtend 15 woningen ontruimd na een plofkraak. Bij de geldautomaat ligt nog een voorwerp waarvan wordt onderzocht of het een explosief is. De plofkraak die was bij een automaat van ABN AMRO. de schade aan de geldautomaat, de muur en het dak is groot. En twee verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht. Het is nog niet bekend of ze geld hebben buitgemaakt. En in Normandië wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden... de geallieerde troepen hun invasie begonnen om West-Europa te bevrijden. In de vroege ochtend van 6 juni 1944 werden tienduizenden militairen aan land gezet. Na zware gevechten slaagden zij erin om een bres te slaan... in de Duitse verdediging van de Franse kust. Op Omaha Beach, zoals de geallieerden een van de vijf landingszones noemden herdenken veteranen en nabestaanden de invasie... die samen met de aanval vanuit het oosten door de legers van de Sovjet-Unie... de ondergang van het Derde Rijk van de Naties bezegelde.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 Nog altijd veel problemen op de wegen rond Amsterdam. De A10 Oost is dan wel weer vrij. Maar door de grondverschuiving aan de westkant van de stad lossen de files rond Amsterdam nog niet echt op. En bovendien is er nu een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Diemen 9 kilometer en een half uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude een kleine 10 minuten extra. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 6 kilometer. En zeker een kwartier vertraging door de problemen op de A10. Op de A10 tussen Amsterdam-Tuindorp Oostzaan en Amsterdam-Buitenveldert staan een half uur vast richting de A2. Op de A9 ook maar naar Diemen tussen de afrit Haarlem en knooppunt Hodendrecht nog eh, 11 kilometer file en ruim een half uur vertraging. De weg was zelfs even helemaal dicht, maar is inmiddels wel weer open. De N201 Hilversum uit Hoorn. 10 minuten vertraging nog voor de aansluiting met de A2. De N202 Muiden Amsterdam. Een half uur in de file bij Spaarndam.